Zes uur. Watermalgemoed met het NWS Journaal. In Afghanistan zijn een half uur geleden de stembureaus opengegaan voor de presidentsverkiezingen. Van de 18 kandidaten maken de huidige president Ghani en premier Abdullah de meeste kans. Het is de vraag hoeveel Afghanen er komen opdagen. De laatste maanden is het aantal aanslagen flink toegenomen, vooral gepleegd door de Taliban. Zij zijn tegen de verkiezingen en dreigen ook vandaag aanslagen te plegen. De laatste Afghaanse presidentsverkiezingen waren in 2014. Toen was de fraude zo groot dat er op initiatief van de VS... een compromisregering werd gevormd. Volgens Amerikaanse media is de Oekraïne-gezant van president Trump opgestapt. Hij speelde een rol bij het omstreden telefoontje van Trump... met de Oekraïense president Zelensky. Trump zou Zelensky onder druk hebben gezet... om zijn democratische tegenstander Joe Biden te onderzoeken... De nu opgestapte gezant is opgeroepen te getuigen... in het onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen Trump. De familie van de Amsterdammer die vastzit in Egypte vanwege droneopname... maakt zich zorgen over hoe het met hem gaat. Ze hebben sinds zondag niets van hem gehoord... en weten niet waar hij gevangen wordt gehouden. De man zou van worden verdacht dat hij droneopnamen maakte... van protesten tegen de Egyptische regering. Maar volgens zijn familie had hij geen enkele politieke bedoeling. In Qatar is vannacht de marathon voor vrouwen bij de WK Atletiek gelopen. Vanwege de hitte in de hoofdstad Doha begon de marathon vlak voor middernacht. Toen was het nog altijd 32 graden. De 25-jarige Keniaanse Ruth Chetnikic bleek het beste om te kunnen gaan met de extreme omstandigheden. Ze finishte als eerste in 2 uur 32 minuten en 34 seconden. Door de hitte hebben van de 64 deelnemers zeker 23 de marathon niet uitgelopen. Het weer aan zee valt een enkele bui. Overdag gaat het op meer plekken weer regenen, mogelijk met windstoten. En het wordt vandaag zo'n 17 graden.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 Eh, ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat.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 Cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom.